ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een ongeluk met een vrachtwagen met hulpgoederen in Gaza zijn 20 mensen omgekomen. De wagen zou zijn gekanteld toen honderden mensen stonden te wachten op noodhulp. Volgens internationale media zijn ook tientallen mensen gewond geraakt. Ondertussen gaat er in Gaza ook een mysterieuze verlammingsziekte rond. Artsen hebben zo'n 100 mensen gezien... bij wie de ademhalingsspieren in no time helemaal verlamd raakten. Ook deze arts maakt zich zorgen... vooral omdat niet duidelijk is waar de ziekte vandaan komt. Chemische wapens zijn absolute mogelijkheid. We zien dat Israël heel destructieve wapens gebruikt... op heel dicht bevolkt de gebieden waar burgers wonen, met feestelijke wonden als gevolg. We zien ook dat Israël nieuwe wapens test. Het is ook moeilijk om onderzoek te doen naar de ziekte... omdat Israël Gaza heeft afgesloten voor veel hulp en hulpverleners. Een man in Oudenbos heeft tienduizenden euro's gejat van de stichting die daar het jubileumjaar organiseert. Hij is de penningmeester en heeft geldproblemen door een gokverslaving. Het bestuur kwam erachter toen er leveranciers klaagden dat ze niet betaald kregen. De stichting zegt er alles aan te doen om de feesten toch door te laten gaan. Twee huizen zijn gisteravond beschadigd geraakt bij een explosie in Bergen op Zoom. De voordeuren zijn eruit geblazen. Niemand raakte gewond. De knal was van ver te horen. En als je boodschappen doet bij de Albert Heijn... dan kom je meer en meer huismerken tegen. Het heeft onder meer te maken met het leven dat steeds duurder wordt. Daardoor pakken we sneller een goedkoper huismerk dan een duurder aanmerk. En dat terwijl huismerken sowieso al heel populair waren in ons land. Dat vertelt economieredacteur Ruben Eg. Maar er blijkt nog altijd heel veel groei in te zitten. Eh, vooral omdat eh, je meer merken kunt eh, lanceren. Ze krijgen betere plekken in het schap. Dus niet onderop, maar meer op ooghoogte. En ja, dan is ook grijphoogte natuurlijk. En, zegt Ahold Delhaize, ondertussen helpt het ons in Europa ook in de onderhandelingen met de A-merken. Ja, want die lopen stroef. Supermarkten zijn boos op veel grote merken vanwege de hoge prijzen die ze vragen.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 Welzijn at plus.zandvoort.nl en het is een schuine streep. En u kan ook even bellen met 5719393. En wat u dan? Dan voelt u u eigenlijk weer helemaal happy. Ferry Williams met Happy. happens to popgroep die invloeden uit onder andere ska, punk en reggae combineerde tot een eigen nederpopgeluid. De band bestond oorspronkelijk uit 1974 tot 1984. Toen maar had in de jaren vooral succes bij overwegend jeugdige fans. Vooral jonge tienermeisjes. Vanaf de eerste reunion op 2000 met nieuwe albums kwam Doe Maar Zo Nu en Dan bijeen voor een concertreeks. Na het matige ontvangstdebuut van Doe Maar uit 1979, nog zonder hen die vrienden, haalden alle vier reguliere studioalbums de nummer 1 positie in de Nederlandse albumlijsten. In de loop der jaren haalde daarnaast acht verschillende verzamelalbums, drie live albums en een studioalbum met nieuwe versies van hitlijsten. Waaronder een live album met grote orkesten Symfonica in Rosso 2012. Ook weer op nummer 1 kwam. Hiermee is Doe Maar een van de succesvolste Nederlandstalige groepen. En hier zijn Doe Maar met achterinvolgens Sinds een dag of twee, Smoor verliefd en De Bom. Sinds een dag of twee, vlinders in mijn hoofd. Sinds een dag of twee, aangenaam dag. eng, zak met polen zijn mijn woorden schaal, schaal, schaal. onder de vetgebouwen van de stad naast jou. succes tegen brand en voor mijn leven. Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie jij bent, voordat het te laat is. Want als de bom dan lig ik in mijn nette pak Diploma's en mijn checks op zak Met polen zijn mijn woorden schaald, schaald, schaald, Onder de vetgebouwen van de stad Naast jou, au, au, au. wil weten wie jij bent. Jij moet nog huiswerk maken voordat de bom valt. Een diploma halen voordat de bom valt. E is c kwadraat voordat de bom valt. Niet nacht, neemt, neemt zand bij zij, sportse, zoide en gegen ouder aus. De mooiste ballads hoor je hier auf ZFM. Als Dr. Hook en de dus medicine show met Baby Makes Your Blue Eyes Talk. We hebben per direct een facture voor een vrijwillige baliemedewerker voor minimaal twee dagdelen, vijf uur per week. Zowel in de ochtend als in de middag en op oproepbasis in vakanties. Wil jij jouw sociale vaardigheden inzetten, mensen ontmoeten, te woord staan, helpen, onderdeel zijn van een leuk team, je bent goed in plannen en je kunt overweg met de computer... Een zeer afwisselende baan in een dynamische omgeving met betrokken collega's. Lijkt je het leuk om als vrijwillige baliemedewerker te worden? Stuur dan een brief aan Paulien via het e-mailadres p.honner en het schrijf je h-o-h-n-e-r at pluspuntzandvoort.nl voor een gesprek over de mogelijkheden binnen Pluspunt.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 I must have left my house at eight course I always do. My train, I'm certain, left the station just when it was two. I must have read the morning paper going into town. And having gotten through the editorial, no doubt. day before you came. Dit was ABBA met The Day Before You Came. Geen eigen vervoer, maar wel een afspraak, boodschappen of bezoek in Zandvoort. De belbus rijdt maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 5 uur s middags. En brengt u veilig heen en terug. Er kunnen meerdere personen mee en een rollator mag natuurlijk ook mee. De kosten zijn 1,25 voor een enkele reis en 2,50 voor een retour. Pinnen of met een strippenkaart. Reserveren? Bel minimaal één dag van tevoren naar 5740330.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 Het is tegen een muur praat We zouden toch voor elkaar door het vuur gaan Dit was het eerste uur van Lunchroom. Ik zie u graag terug na het nieuws en de boodschappen. En ik eindig het eerste uur met Avicii.